Goedenavond, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. De afgelopen dagen zijn al honderden railschoppers opgepakt. Ze gooiden eerder deze week stenen naar agenten en plunderden winkels tijdens de avondklokrellen. Het Openbaar Ministerie heeft al beslag gelegd op bankrekeningen en auto's van een stel railschoppers... zodat ze de schade later kunnen verhalen. Er wordt bij railschoppers van een jaar of twaalf gekeken naar de ouders. Als je kind eh, aan het voetballen is en de ruit van de buren intrapt... ben je ook als ouders verantwoordelijk om de schade te verhalen. En ja, als je kind eh, eh, met een steen ehm, de ruiten van een ME-bus ingooit... dan ben je ook verantwoordelijk om de schade te betalen. Een deel van de opgepakte railschoppers is weer vrijgelaten. Zij kunnen kunnen later wel nog een boete verwachten. de eerste slachtoffers van de toeslagenaffaire hebben vandaag hun 30.000 euro compensatie op hun rekening gekregen. Eerder zei het kabinet al dat ze gedupeerden zo snel mogelijk willen compenseren. Alle slachtoffers die zich voor 15 februari melden krijgen voor mei de 30.000 euro op hun rekening gestort. En er zijn in een dagtijd zo'n 18.000 mensen in Nederland gevaccineerd. Volgens de cijfers van het RIVM hebben nu ruim 200.000 mensen hier een prik gehad. Het is niet duidelijk hoeveel mensen ook al de tweede prik hebben gehad. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor de brand in Plaswijk Park in Rotterdam. Het is een jongen van 15. Gisteren werd al een jongen van 14 thuis opgepakt. Het Plaswijkpark is een soort attractiepark voor kleine kinderen. Het is heel geliefd daar, maar van het theatergebouw en pizza restaurant is niet veel over. Het goede nieuws, ook hier is een doneeractie gestart en er is al meer dan een ton binnen. Het is echt ongelooflijk. Ehm, en het blijft gaan en dat waardeer ik zo ontzettend. Het gaat echt heel hard. Ik had gehoopt op 1000 euro dat dit zou gebeuren. Ongelooflijk, ik had het echt niet bedacht. En het weer nog. Het blijft maar regenen, ook vanavond en vannacht. Pas morgen in de middag wordt het iets beter. Ook morgen zijn er grote temperatuursverschillen. Net als vandaag 3 graden in het noordoosten tot 10 in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de N242 ook maar middenmeer dicht... Dat komt dan door een spoedreparatie. Duurt waarschijnlijk nog, nog tot 7 uur vanavond. Vanaf knooppunt Kooimeer tot aan Heer Hugewaard staat 4 kilometer...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 A love that's filled with understanding. It will stand the test of time. If I tell you that I love you, forever to be true, we will always be together. This I promise you. No matter what, no matter when, no matter why, what I feel, it's true. Day and night, all the time, I can't deny it, I'm thinking of you. The first time I saw you, I felt your heart so close to mine like the moon and the stars, it will last till the end of time. If I tell you that I love you, forever you'll be mine. A love that's filled with understanding, it will stand the test of time. If I tell you that I love forever to be true. We'll always be together. This I promise you. de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet houdt voorlopig vast aan het besluit om pas na zes weken... een tweede prik te geven met het Pfizer-vaccin. Het Europees Medicijnagentschap zei vandaag dat die tweede prik... al maar uiterlijk drie weken moet worden gegeven. Het ministerie wil nu zo snel mogelijk advies van de Gezondheidsraad. De Braziliaanse variant van het coronavirus is opgedoken in Brabant. Een onbekend aantal mensen in een zorginstelling is besmet, bevestigt het RIVM na een bericht van NRC. Voor de jaarlijkse tuinvogeltelling dit weekend heeft zich nu al een record aantal mensen aangemeld.